Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Japan worden zeven mensen vermist na de vermoedelijke crash van twee marinehelikopters. Volgens het Japanse leger zijn de helikopters waarschijnlijk neergestort... tijdens een nachtelijke oefening in de buurt van een vulkanische eilandengroep. Een militair is in onbekende toestand uit het water gehaald. Naar de andere wordt nog gezocht. Er zijn onderdelen gevonden van een van de twee toestellen. De oorzaak van de vermoedelijke crashes is nog niet bekend. Een hotel in Zevenbergen is ontruimd nadat verspreid over de afgelopen avond vier keukenmedewerkers onwel waren geworden. Dat meldt Omroep Brabant. Omdat onduidelijk was wat er aan de hand was, werden de hulpdiensten erbij gehaald. De brandweer heeft metingen gedaan, maar vond geen giftige stoffen. Volgens de brandweer bleek een virus al een tijdje rond te gaan onder personeel van het hotel. En is het toeval dat de vier mensen in de keuken achter elkaar niet lekker werden. Kort daarna konden de 120 gasten ook weer terug het hotel in. Op de Canarische eilanden hebben afgelopen dag zeker 20.000 mensen gedemonstreerd... tegen het massatoerisme op onder meer Tenerife en Gran Canaria. De organisatoren stellen dat het massatoerisme een economisch model in stand houdt... dat de lokale bewoners schaadt. Ze eisen dat de autoriteiten het aantal toeristen beperken. Vorig jaar bezochten zo'n 16 miljoen mensen de Canarische eilanden. Meer dan zeven keer het aantal bewoners van de Spaanse eilanden. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord met een steunpakket van 61 miljard dollar voor Oekraïne. Na maandenlang gesteggel ging de republikeinse leider in het huis uiteindelijk akkoord met de steun. Die is volgens hem nu in het belang van de Amerikaanse nationale veiligheid.